Nieuws van 12 uur. Freddy van Tijn met een televisietoespraak gezegd dat hij wil praten over de politieke crisis, maar dat de Spaanse regering niet wil. Hij noemt dat catastrofaal en de regering onverantwoordelijk. De Catalaanse regio-president beschuldigt verder koning Felipe ervan dat hij meegaat in het beleid van de Spaanse regering. De formerende partijen trekken bijna een half miljard euro extra uit voor verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs. Dat bevestigen Haagse bronnen. Het geld is voor bijvoorbeeld extra onderwijsassistenten en kleinere klassen. De nieuwe toezegging komt een dag voor een grote lerarenstaking. Die gaat volgens de bonden toch door. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali staat ter discussie. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de vier partijen die een nieuw kabinet willen vormen, willen weten of Defensie de klus wel aan kan. De vier partijen reageren op het Kamerdebat met minister Hennis van Defensie van gisteravond, na aanleiding van een dodelijk ongeval in Mali. De zoektocht naar de vermiste Anne Faber uit Utrecht heeft vandaag niets opgeleverd. Bekeken wordt nog of morgen verder wordt gezocht. Gisteren werd een jas gevonden die de vrouw van 25 waarschijnlijk droeg. DNA-onderzoek moet uitwijzen of die van haar is. De telefoon en fiets van de vrouw zijn ook nog niet gevonden. En een man van 30 is veroordeeld tot twee weken cel voor het gebruik van geweld tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-Willem II vorig jaar. De man uit Bakel was betrokken bij een vechtpartij in het familievak in het stadion. Twee andere mannen krijgen werkstraffen van 140 en 160 uur. De Amsterdamse rechtbank rekent de mannen zwaar aan dat ze families in gevaar brachten. Het weer, vannacht en morgenochtend in het hele land van tijd tot tijd regen.